je lelijk bent, maar derven niet, dat is niet waar. Je spiegelbeeld zegt wat je zelf wilt zien. Zonder spiegel zou je zo gelukkig zijn. En derven niet, als iemand naar jou roept Denk dan wel wie lelijk is. Als hij of zij zelf in de spiegel kijkt, zien ze met die iemand is het echt goed mis. Niemand is zo jij, ik heb het graag gedaan. als je straks slapen gaat, droom dan maar hoe het zal zijn. Als je morgen vroeg heel anders op zal staan, zelfverzekerd en zo mooi als een rood. Niemand is zo mooi.